De corona-uitbraak en de dreigende recessie maken consumenten diep bezorgd. Nog nooit was er zo'n grote daling in een maand tijd. Het Duurt nog zeker tot vanmiddag voordat de geëvacueerde bewoners van het Limburgse dorp Herkenbos weer naar huis kunnen. Bijna 4200 inwoners moesten vannacht hun huis uit vanwege een grote natuurbrand in Nationaal Park de Mijnweg. De evacuatie was uit voorzorg. In de rook zit een hoge concentratie koolmonoxide. De evacuees worden opgevangen in een hotel en in sporthallen. Het kabinet gaat waarschijnlijk extra voorwaarden stellen aan bedrijven wanneer er een tweede ronde komt aan steunmaatregelen. Die voorwaarden moeten onder meer voorkomen dat bedrijven overheidsgeld gebruiken om bonussen of dividenden uit te keren. In de tweede week van mei beslist het kabinet hoe die voorwaarden er precies uit gaan zien. Huizenbezitters die in betalingsproblemen komen door de coronacrisis kunnen hulp krijgen van de Nationale Hypotheekgarantie. De organisatie kan garant staan voor maximaal 9% van het oorspronkelijke leenbedrag, schrijft de Telegraaf. Hypotheekverstrekkers kunnen daardoor extra betalingsuitstel geven. Minister De Jonge laat een nieuwe corona-app ontwikkelen. De zeven apps die meededen aan de zogenoemde appathon zijn afgevallen. Deskundigen waren kritisch over de apps, onder meer omdat de beveiliging niet deugde. De corona-app moet gebruikers waarschuwen voor besmette personen. Ajax, Feyenoord en PSV snappen het besluit om tot 1 september alle wedstrijden in het betaald voetbal te verbieden. Ook de KNVB legt zich neer bij het besluit en vergadert vrijdag met de profclubs over hoe nu verder. Het weer. Vandaag is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Er staat een stevige oostenwind, waardoor het frisser aanvoelt.